12 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Nederland heeft in augustus zeker 7000 asielaanvragen ontvangen. Dat is een stijging van 50% ten opzichte van juli. Dat staat in een brief van staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer. Van de 7000 aanvragen zijn zo'n 1600 van familieleden van vreemdelingen... die eerder al asiel hebben gekregen. Premier Rutte heeft begrip voor de uiteenlopende meningen over het vluchtelingenvraagstuk... Als mensen zich daar zorgen over maken zijn ze geen racisten, zegt hij in het wekelijkse gesprek. Rutte geeft toe dat de aantallen asielzoekers die zich in Nederland melden snel zijn opgelopen. Maar hij wil geen maximumaantal noemen of een grens aangeven. België moet meer asielzoekers gaan registreren en de opvang verbeteren. Dat zegt de Raad van Europa. België laat maximaal 250 asielzoekers per dag toe. In Brussel is de afgelopen weken een provisorisch kamp ontstaan van zo'n 300 tenten. Daar wachten honderden asielzoekers voor de deur tot ze zich kunnen aanmelden bij de dienst Vreemdelingenzaken. Er staan voor dinsdag weer operaties gepland in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Dan is het hele ziekenhuis weer in bedrijf. Alle technische voorzieningen zijn inmiddels weer opgestart, maar nog niet alles is getest. De polyklinieken waren alweer open. Het ziekenhuis moest anderhalve week geleden alle patiënten evacueren. Na een breuk in een waterleiding werden vanwege wateroverlast veel voorzieningen in het ziekenhuis stilgelegd. Door een nieuwe defensiewet krijgt het leger in Japan een actievere rol. In Tokio werd daar eerder massaal tegen geprotesteerd. De demonstranten vinden dat Japan zijn pacifistische grondwet in ere moet houden. Daarin staat dat het leger er alleen voor zelfverdediging is. Japan wil een sterkere rol voor het leger vanwege de expansiedrift van China. Het weer, de laatste buien verdwijnen. Vannacht kan vooral in het oosten wat mist voorkomen. Het wordt een graad of 11. Morgen plaatselijk wat zon, maar ook wolkenvelden en opnieuw een paar buien.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 Girl set you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown hit you hallelujah. Ooh. Girl, sit you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. you up. I said uptown funk you up.